Mark Hokke met het NOS-journaal. Rusland erdieken in Oost-Oekraïne. Paspoorten, rijbewijzen en diploma's van separatisten uit Donetsk en Lugansk... zijn daardoor voortaan ook in Rusland geldig. De twee volksrepublieken worden door geen enkel ander land erkend. Volgens de Russen gaat het om een tijdelijke maatregel... die is genomen op basis van humanitaire gronden... De Oekraïense president Poroshenko zegt dat het besluit van Rusland nogmaals aantoont dat er sprake is van een Russische bezetting. De afgelopen tijd is weer zwaar gevochten in Oost-Oekraïne. Morgen gaat een nieuw staakt het vuren in. Het Iraakse leger heeft een grondoffensief tegen IS in Mosul aangekondigd. De afgelopen maanden werd het oostelijk deel van de stad al bevrijd. Nu heeft de Iraakse luchtmacht boven het westen van Mosul miljoenen flyers uitgestrooid... waarop staat dat het offensief daar op het punt van beginnen staat. Artsen waarschuwen voor het gebruik van zware maagzuurremmers... Die kunnen zware bijwerkingen hebben zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen. Artsen en apothekers willen dat de zware maagzuurremmers daarom voortaan alleen op recept beschikbaar zijn. De laatste leden van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC zijn aangekomen in speciale zones waar ze hun wapens kunnen inleveren. Het neerleggen van de wapens is onderdeel van het vredesakkoord dat vorig jaar met de regering werd gesloten. Alle varkleden worden in VN-kampen voorbereid op het leven in de Colombiaanse maatschappij. De politie in Rotterdam heeft drie jongens van 15 opgepakt omdat ze met nepwapens liepen. Een voorbijganger waarschuwde de politie omdat hij dacht dat de pistolen echt waren. Agenten gingen met getrokken wapens op de jongens af. Ze hadden twee balletjespistolen bij zich. Volgens de politie waren de tieners vooral erg geschrokken van de agenten. Het weer. In Zeeland kan lokaal dichte mist voorkomen. Elders is het bewolkt met in het noordwesten kans op wat regen. Later vanochtend kan overal wat regen vallen met uitzondering van het zuidwesten. Vanmiddag wordt het droger. Het wordt zo'n 9 graden.